Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Nederland zijn te weinig burgerhulpverleners, zegt de Hartstichting. Dat zijn vrijwilligers die mensen kunnen helpen die buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgen. 25% van de mensen heeft een geldig reanimatiecertificaat... terwijl maar 5% zich aanmeldt als vrijwilliger. Volgens de Hartstichting komt dat doordat mensen bang zijn om iets fout te doen. In totaal zijn er 25.000 mensen nodig om ervoor te zorgen dat er in elke buurt burgerhulpverleners zijn. En doorgaans zijn die mensen veel sneller met hun hulp dan de ambulance en dat kan levens redden. Bij een botsing afgelopen avond in het Brabantse Beek en Donk is een scooterrijder om het leven gekomen. De vrouw werd rond half tien aangereden door een auto. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht waar ze overleed aan haar verwondingen. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. gemaakt. De bestuurder van de auto is aangehouden. Het voertuig heeft een Duits kenteken, meldt de Omroep Brabant. De wagen raakte zwaar beschadigd. Door de klap belandde de scooter in een sloot langs de weg. De politie in Frankrijk heeft meerdere verdachten in beeld... voor de mishandeling van een Franse student vorige week in Lyon. Maar er is nog niemand gearresteerd. Volgens justitie werd de student van 23 aangevallen door tenminste zes mensen... waarna hij overleed. Door de zaak zijn er politieke spanningen ontstaan in Frankrijk. Een olifantenbot dat archeologen in het zuiden van Spanje hebben gevonden... toont mogelijk aan dat ruim 2000 jaar geleden krijgsolifanten door Europa zijn getrokken. Volgens onderzoekers is het de eerste aanwijzing dat de Carthaagse generaal Hannibal... inderdaad met zijn olifanten over de Alpen is gegaan om de Romeinen aan te vallen. En dan het weer. Vanuit het westen trekken er buien over het land. De temperatuur ligt rond de 1 à 2 graden. In het noorden kan het licht vriezen.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 beside Alleen bij ZFM. Take my arms and let me hold you like I never did before. And I should have tried just to talk about it with you. And then should have tried to let you go away. I'm still here.